Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Emmen zijn vannacht 100 asielzoekers opgevangen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was het weer zo druk dat er niet genoeg bedden waren. Kom maar hierheen, zei de gemeente Emmen. Een fijn gebaar vindt de directeur van het COA. In de loop van de dag eh, hebben wij contacten weten te krijgen met één gemeente, namelijk Emmen in dit geval. Eh, waar ik de burgemeester en het college buitengewoon voor dank. Eh, waardoor wij daar mensen naartoe konden brengen. En opnieuw iedereen onder dak is vanavond. De gemeente Emmen zette 100 bedjes neer in een sporthal. Daar mogen de asielzoekers ook de komende nacht slapen. Een vliegtuig dat in China neerstortte is waarschijnlijk expres gecrashed. Amerikaanse onderzoekers denken dat iemand in de cockpit bewust een duikvlucht inzette. De Boeing van China Eastern sloeg de pletter op een berg. Alle 132 inzittenden kwamen om het leven. Het wordt weer wat makkelijker om naar Marokko te reizen. Je hebt geen negatieve coronatest meer nodig om het land in te komen. Wel moet je nog een vaccinatiebewijs meenemen. Het hoef je niet uit te printen. De corona-check-app of je gele vaccinatieboekje zijn genoeg. Een gek gezicht gisteravond voor voetballers in Stijn in Limburg. Zij speelden een wedstrijd toen er ineens een luchtballon een noodlanding maakte op het veld. Waarom zijn we gewoon hier op het veld hier jongens? Zorg zijn. Ah. Ze stopte met spelen, klapte voor de landing en hielp daarna met het opruimen van de ballon. De ballonvaarder vertelde dat zijn gas opraakte en hij echt nergens anders meer kon landen. Dus ja, dan maar op het voetbalveld. Oh, wat gewoon niet doen hoor. Hey, dat is mis. Dat geen ik van. we dat bekend zijn?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 Amerikaanse onderzoekers denken dat iemand in de cockpit bewust de fatale duikvlucht heeft ingezet. 132 mensen kwamen bij de vliegramp om het leven. Emmen vangt asielzoekers op uit Ter Apel. 100 mensen kunnen sinds gisteravond terecht in een sporthal. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is geen plek meer. Twee Belgische F-16's hebben gisteravond in het Nederlandse luchtruim een Chinees vrachtvliegtuig onderschept. De reden was een bommelding die later vals bleek. Het vliegtuig is door de straaljagers naar zijn eindbestemming begeleid, de luchthaven van Luik. Het weer vandaag veel zon bij 24 tot 29 graden.